7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het CDA twijfelt over de kwaliteit van het planbureau voor de leefomgeving... dat onder meer plannen doorrekent voor het kabinet. Gisteren was er nog veel discussie over cijfers van het planbureau. Toen bleek dat de energierekening dit jaar veel hoger uitvalt dan verwacht... omdat het planbureau oude inschattingen had gebruikt. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes, meldt de Telegraaf. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen... en vallen soms meerdere keren op een dag stil. De NS noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. De tiener, die vorige maand te zien was in een massaal gedeelde video met een Vietnam-veteraan... heeft een schadeclaim van 250 miljoen dollar ingediend tegen de Washington Post. In het filmpje lijkt het alsof de tiener in Washington een man van Indiaanse afkomst provoceert. provoceert. Volgens de jongen is hij door de krant weggezet als racist. Bij een brand in de Canadese stad Halifax zijn zeven Syrische vluchtelingenkinderen uit één gezin omgekomen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van drie maanden tot veertien jaar. De vader raakte zwaar gewond bij een poging de kinderen te redden. En ook de moeder ligt gewond in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is onbekend. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt. Het gaat om Joan Ryan. Ze vertrekt uit onvrede over de koers van de leider, Jeremy Corbyn. Ryan is het achtste partijlid in twee dagen dat opstapt. De acht nemen het Corbyn kwalijk hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. Het weer op veel plaatsen droog met zo nu en dan zon.